Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht die een wet van 2003 daarover hebben bestudeerd. Ze zeggen dat de termijn van drie dagen te kort is om bij twijfel deskundige hulp in te roepen. Volgens de onderzoekers ligt het meer voor de hand bij de koop verplichte notaris in te schakelen en extra eisen te stellen aan de inhoud van de koopovereenkomst. De PvdA heeft in Rotterdam een verkiezingsposter weggehaald die volledig in het Turks was. Volgens de PvdA ging het om één poster en was het een soloactie van een kandidaat voor de deelraad Delfshaven. De kandidaat had zich opgewonden over Leefbaar Rotterdam, dat een verkiezingsbord bij hem in de wijk tegen de afspraken in had volgeplakt. In Rotterdam was ophef ontstaan over de Turkse PvdA-poster. Volgens lijsttrekker Dominique Schreier zijn posters met leuzen in een vreemde taal in strijd met de interne partijlijn. In België heeft koning Albert de plaats bezocht van de treinramp van vanochtend. Bij Halle, ten zuidwesten van Brussel, botsten twee passagierstreinen op elkaar. Het dodental is opgelopen tot 18. Van de 55 gewonden zijn 11 er slecht aan toe. Mogelijk heeft een van de machinisten een rood sein genegeerd. Ook de Belgische oud-premier en huidige Europese president Van Rompuy heeft zijn medeleven betuigd. De Franse justitie heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor oud tourwinnaar Floyd Landis. Hij wordt ervan verdacht dat hij in een computer van het Franse antidopinglaboratorium heeft laten inbreken. Floyd Landis won in 2006 de Tour de France, maar een jaar later werd de Amerikaan geschrapt als winnaar omdat hij doping had gebruikt. Het weer. In het oosten kans op motsneeuw. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. In de ochtend van het westen uit lichte sneeuw. In de middag van het zuiden uit opklaringen. In het noordoosten is het dan nog rond het vriespunt.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 Je me suis creusé Je t'aime encore, liefste een Nederlandse formatie... bestaande uit drie heren die eh, het fijn vinden om eh, Franse taal te zingen. Nou, dat vind ik ook mooi hoor. Want eh, ja, ik kom toch regelmatig in Frankrijk, dat weet u. En zij hebben een hele mooie uitspraak. Ze zingen het niet zo gek snel, dus je kunt het redelijk goed verstaan... Hè, als beginnend Frans sprekende man. Welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit is een nummer van een aantal jaren geleden, want u weet dat wij in het programma Muziekerie kan het oud, kan het nieuw, kan het alles zijn. Hè? Formatie Fateless. Ze hebben het over iets wat eh, sommige mensen echt heel erg vinden.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 6 minuten 43 seconden. Fateless Tarantula. Als ik het volgende nummer opzet, dan zou u bijna denken dat ik een, eh, een LP op heb gezet. Luister maar eens. Maar dat is helemaal niet waar hoor, want als u deze tonen hoort, dan weet u dat het Robbie Williams is. Supreme. Oh, it seemed forever, today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. it love and tough stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop dame rond die eh, begonnen is als eh, model. Daarna dacht ze bij zichzelf van, weet je wat, ik ga het eens proberen als zangeres. En toen dat niet helemaal lukte, toen dacht ze van, nou ja, dan word ik maar presidentsvrouw. Ik heb het over Carla Bruni. If make the lashes dark And the eyes more bright And the lips more scarlet be right from mirror after mirror. No vanities displayed. I'm looking for the face I had before the world. old face I had before the world was made. What if I look upon a man as though I might belong? and my blood be cold the wine, and my heart unmoved. Why should he think me cruel, or that he's betrayed? I'd have him love the thing that was before the world was made. I the thing that was before the world was made. a little faith Onmiskenbaar de stem van John Hyatt. De Best Of heet deze cd en daar staat natuurlijk ook op... Have a little faith in me. Hier in Nederland loopt een dame rond, Ilse de Lange. En eh, op een gegeven moment werd er tegen haar gezegd van... wat zou jij nou graag eens opnemen op cd? En toen zei ze van ja, daar moet ik toch wel even over nadenken. Het ene na het andere werd eh, geopperd... totdat de vrouw van de gitarist van de band zei... Waarom neem je niet iets op van John Hyatt? Want dat is toch jouw grote favoriet, hè? En toen zei ze van, ja, dat kan ik eigenlijk wel eens doen. De nummers werden uitgezocht en zie daar, binnen de kortste keren was er een cd samengesteld. Met allemaal muziek van die John Hyatt. En ze noemt de cd Dear John. Hij werd gepresenteerd in Paradiso, Amsterdam in 1999. Down here, the river meets the sea. And in the sticky heat, I feel you open up to me. Love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane. And it feels like a rain. And it feels like rain. underneath the stars now, baby, lying next to you. Wondering who you cloud. batten down her hatches, keep your heart on your sleeve. A little bit of stormy weather, that's no cause for us stay, darling, uh, in my arms. Let it wash away the pain, and it feels like a Op voorspraak van mevrouw Mutsers, de, de, de, vrouw van de gitarist Cor Mutsers. Van, eh, maak dan maar eens een cd over jouw grote favoriet. Ilse de Lange, lead vocals, Cor Mutsers, guitars en backing vocals. Erik Koenen, bas en backing vocals, Bart Vergozen, drums en percussion en Nico Bransen, de man die ook eh, nadrukkelijk aanwezig was op Hammond piano en backing vocals. Dit is ook een oude getrouwen hoor in de popmuziek. Heeft de popmuziek helemaal veranderd samen met zijn maten van de Beatles. Ik heb het over Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Zijn grootste hits kwamen uit en dat was een maar liefst een dubbel aan met daarop 44 tracks. Onder andere Let Me Roll. Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat. L'air du temps achter de oren. Als ze naar de afspraak gaat. Rosalie met slanke heupen. Preuts verpakt in Schotse ruit gaat vanavond voor het eerst met de man van inkoop uit. Eerst een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Eerst een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Samen eerst een hapje eten. Wil je nog een glaasje wijn? Rosalie, de ogen stralen. Rosalie vindt uitgaan fijn. En de man van inkoop glimlacht, knipt zijn vingers in de lucht tweemaal van hetzelfde ober. Terwijl Rosalie blij zucht. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Amsterdam een paar uur later. Het leven lijkt een roze roes. En de man van inkoop fluistert met zijn handen in haar blouse. Op Rosalie der kamer staat haar bed onschuldig klaar. Terwijl de man van inkoop mompelt Met zijn lippen in haar haar Nog een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn Nog een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen maag meer zijn. De pieper van Rob de Nijs. Het is eh, door hem eh, zelf geschreven. Samen met eh, Harry van Hoof en Ton van Bieshuizen. De convincer, oftewel de overtuiger Nick Lowe. Only a fool breaks his own heart. Why do I go on fooling myself? When I know love somebody else. Only a fool breaks his own heart. I pretend I don't see you walking with him on the street. Only a fool breaks his own heart. I have to admit, even though it hurt me so, I can't forget if I'm a man, I'll let you go. There's no sense in holding on to an old love that's gone. Only a fool breaks his own heart I have to accept, even though it hurt me so. I can't forget if I'm a man, I'll let you go. There's no sense in old love that's gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. de munnik. Mhm, ja, ja. Een hele korte titel voor een heel vrolijk liedje. Laten we eens een beetje gaan luisteren naar Ierse klanken. Banjo, mandolin en fiddle. En die worden allemaal bespeeld door de formatie Nickel Creek. Twee heren en één dame. Een cd die ze uitbrachten in 2004... Eh, die gewoon hun eigen naam Nickel Creek draagt. instrumentale muziek ook in het eh, programma Muziekcarrière. Nick Creek, een formatie die eh, zijn sporen verdiend heeft in de pop, maar ook in de country scene. Hoor. En dit, dit is Babette van Veen en ze is een klein beetje ontevreden. Sinds we getrouwd zijn heeft mijn man een kwaal. Zijn ogen werken niet meer optimaal kom ik s'avonds aan bij de kapper vandaan. Al draag ik gouden glitters, dan ziet hij me nog niet staan. Op zondag aan het ontbijt zit hij stevast. Ik smeek, pak jij de jam even uit de kast. Hij mompelt, dat is gek. De jam die lijkt wel weg. Ik zucht achter het andere broodbeleg. Hoe dan ook een leuke meid, spot hij meteen. En voor een vlekje op zijn blijven rent hij door het bos. Ook al barst er net een onweer los. De loper in de gang was wit, maar niet voor lang. Iets wat hem dus niet opvalt, ben ik toen eh, was er een, eh, een, noem het maar een beetje een hype. Een Unplugged-serie werd er uitgebracht door MTV. Daar stonden onder andere James, uh, James Taylor. Ja, James Taylor stond daar ook op het podium toen dat tijd. Rod Stewart heeft er gestaan. zo zijn er nog een aantal grote. En ook Brian Adams deed daar aan mee.